Maar er is geen systeem om te achterhalen welke ambtenaren informatie hebben ingezien en hebben gedownload. Ook werden medewerkers niet gescreend en konden oud-medewerkers nog steeds met hun oude toegangspas op de afdeling komen. Harvey Weinstein wil schikken met enkele vrouwen... die hem beschuldigen van seksueel wangedrag. De filmproducent wil zo voorkomen dat ze hem voor de rechter slepen... in een civiele rechtszaak, meldt de Wall Street Journal. Volgende maand zou over zeker twaalf zaken onderhandeld worden. Een eventuele schikking verandert niets aan de strafzaken tegen Weinstein. De Amerikaanse president Trump heeft de dood van de Saoedische journalist Khashoggi bestempeld als de slechtste doofpotactie in de geschiedenis van doofpotacties. En noemt het een slecht plan dat slecht is uitgevoerd. Khashoggi kwam drie weken geleden om het leven in het Saoedische consulaat in Istanbul. Orkaan Willa is aan land gekomen in Mexico. De storm raast met windsnelheden tot 180 km per uur over het kustgebied in het noordwesten van het land. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Slachtoffers zijn er nog niet gemeld. Deskundigen denken dat niet de wind, maar de neerslag grote schade kan gaan veroorzaken. Een school in Hoorn vraagt ouders om bij te springen als leraren ziek zijn. Basisschool Het Kompas wil zo voorkomen dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd als een leerkracht uitvalt. De ouders hoeven geen les te geven, maar alleen aanwezig te zijn. Voor de gelegenheid zijn educatieve spellen aangeschaft. Ajax heeft in de derde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen van Benfica. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-0. Masrawi maakte diep in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de overwinning blijft Ajax de nummer 1 in de pool.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 Oh, that's it, that's it. that's it, that's it, that's it, that's it, baby. Hey, mom, what your mama gonna say? You finally let your body like this guy. anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof?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 Does anyone wanna go dance up on the roof? On the time, sequence even down. Climb those stairs, do that ballroom in the air. It's a puppet. Does anyone wanna go waltzing in the garden? in the dark again. dancing in the garden.